en een voorspoedige start. Dik de met het NOS-journaal. De behouder die zijn huis dreigde op te blazen. In het huis is niets gevaarlijks gevonden. Huurbewoners zagen eerder de man van 41 zijn huis ingaan met een gasfles. Die is wel gevonden, maar was niet opengedraaid. De bewoner heeft al langere tijd een conflict met de woningcorporatie... en zou worden uitgezet. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De man zou overlast hebben veroorzaakt in de buurt. Patiënten gaan minder vaak naar de huisarts... omdat ze het eigen risico van hun ziektekostenverzekering niet willen betalen... blijkt uit een enquête. De uitkomst is opmerkelijk omdat de kosten van een bezoek aan de huisarts worden vergoed door de zorgverzekeraar. De onderzoekers denken dat mensen wellicht bang zijn dat ze alsnog worden doorverwezen. Het eigen risico is vier jaar geleden ingevoerd om patiënten na te laten denken of ze wel echt zorg nodig hebben. Toen bedroeg het 150 euro, volgend jaar wordt dat 350 euro. Uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers kunnen terug naar hun land van herkomst. De veiligheidssituatie in de hoofdstad Mogadishu is zodanig verbeterd dat de asielzoekers onder gevaar kunnen terugkeren schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Tot nu toe konden Somaliërs niet teruggestuurd worden vanwege de gevechten in Mogadishu. Volgens Steven kunnen inwoners van die stad zich weer ongehinderd door de stad bewegen. Zijn markten weer toe vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken vraagt mensen die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt om dat direct te melden. Ze zegt dat in reactie op een SCP-rapport waaruit blijkt dat uitzendbureaus nog altijd discrimineren. Kleinsma wil dat de Sociaal-Economische Raad hierover snel advies uitbrengt. Ze roept werkgevers en werknemers op om er heel alert op te zijn. Het weer vanmiddag vrij veel bewolking en buien. Misschien heel even wat zon. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 7 graden. Morgen zijn er vooral in de ochtend nog buien. Maar morgenmiddag wordt het geleidelijk droger. Het wordt in de middagmorgen opnieuw een graad 7. Graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Utrecht-Breda voor knooppunt Gorkum 9 kilometer. De rechte rijstok is dicht na een ongeluk met een vrachtauto. Verkeer kan vanaf knooppunt Everdingen omrijden. A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersin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 一梦。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 Yeah. Cause it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. Oh, one night. You know I'm not that kind. You know I'm not that kind.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 fire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 Satan. He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 ZFM wenst je fijne dagen. Take me where I'll find my think the Muppets hit a new low. Yeah, and his first name is C. <laughs> Oh! those faces. I'm driving home for Christmas.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 FM.